Maar journalisten ter plaatse zeggen dat de stenen pas werden gegooid na het traangas. Ook zouden vrouwen en kinderen door het traangas zijn geraakt... President Trump wil langs de grens met Mexico een muur bouwen... en heeft over de financiering daarvan een conflict met de democraten in het congres. Rusland heeft niet op tijd gegevens over dopingtesten aangeleverd... aan het Wereld Antidopingbureau WADA. Het land had dat moeten doen voor 1 januari. In 2015 werd het Russische antidopingbureau geschorst... vanwege betrokkenheid bij grootschalig dopinggebruik. Het WADA besloot die schorsing in september op te heffen... Voorwaarde was wel dat Rusland voor 1 januari de dopinggegevens zou aanleveren. Het WADA zegt nu diep teleurgesteld te zijn in Rusland. Later deze maand is een vergadering over mogelijke sancties. De man die op avond in Manchester drie mensen verwondde met een keukenmes... heeft vermoedelijk een psychische stoornis. De man van 25 is onderzocht door artsen en zit vast. De politie onderzoekt de aanslag op een treinstation ook als terroristische daad... Volgens ooggetuigen riep de dader Allah toen hij voorbijgangers aanviel. Het lijkt erop dat de dader alleen handelde. Er dreigt een tekort aan eten en drinken aan boord van het vluchtelingenschip Sea-Watch, zegt een woordvoerder. Het schip dat onder Nederlandse vlag vaart dobbert al elf dagen op de Middellandse Zee. Aan boord verblijven 32 vluchtelingen. De bemanning heeft aan Malta gevraagd of het schip daar in de buurt mag schuilen voor een storm. Maar Malta weigert dat. Sea-Watch heeft staatssecretaris Harbers gevraagd om druk uit te oefenen op Malta. Het weer. Vannacht koelt het af naar 1 tot 4 graden. Overdag wisselen bewolkt met lokaal een buitje. Vooral in het oosten breekt de zon geregeld door.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 Taki, taki, taki, taki, rumbo. fijne dagen en...